Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpverlening in Gaza wordt steeds moeilijker, meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie spreekt van constante aanvallen en overvolle ziekenhuizen. Artsen moeten operaties steeds uitstellen vanwege nieuwe gewonden. Ook komen mensen schuilen in het ziekenhuis, wat tot chaos leidt. Volgens het Rode Kruis is geweld tegen burgers en hulpverleners de afgelopen dagen toegenomen. Het sprankje hoop dat mensen hadden tijdens het staakt het vuren is volgens de organisatie volledig verdwenen. Het ministerie van Financiën heeft een fout gemaakt bij compensatie in de toeslagenaffaire, dat meldt NRC. Volgens de krant werden zo'n 8000 mensen onterecht aangemerkt als slachtoffer en kregen ze 30.000 euro schadevergoeding. De fout zou al maanden bekend zijn in de top van het ministerie. De Oekraïense president Zelensky is er niet gerust op dat Rusland zich aan een bestand op de Zwarte Zee zal houden. In een videoboodschap zegt Zelensky dat het Kremlin nu al probeert afspraken te verdraaien. Bijvoorbeeld door aanvullend te eisen dat sancties opgeheven moeten worden. Oekraïne en Rusland hebben ingestemd met een voorstel van de Verenigde Staten... voor een gedeeltelijk staakt het vuren op de Zwarte Zee. Als Rusland het bestand schaadt, zijn er nieuwe maatregelen nodig, zei Zelensky. In Gaza hebben honderden Palestijnen gedemonstreerd tegen Hamas. Volgens internationale persbureaus zouden militanten van Hamas de betogers uiteen proberen te drijven. Het is onduidelijk wie er achter de protesten zit. Het dodental door bosbranden in Zuid-Korea is opgelopen naar 18. Het zuiden van het land heeft al dagen te maken met grote branden door droogte en harde wind. De bosbranden zijn volgens waarnemend president Han de ergste ooit. Autoriteiten verwachten dat er meer slachtoffers vallen. Het weer, de dag begint met bewolking en in het oosten kans op wat motregen. Later af en toe zon. Het wordt vandaag 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Oh, nah, he, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called... Let's get it going. vibe, the vibe a second. It's a club, girl, while you arrive naked. Hear that? How the veteran glide the record.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 But you too cute to dance? Are you scared? It ain't really that hard to do. I ain't trying to be in love with you. All I wanted was a moment or two. Uh, see if you could do that switcheroo.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 Het is onduidelijk wie er achter de protesten zit. Het dodental door bosbranden in Zuid-Korea is opgelopen naar 18. Het zuiden van het land heeft al dagen te maken met grote branden door droogte en harde wind. De gemeente Kampen daagt Enexis voor de rechter om een stroomaansluiting af te dwingen voor een nieuw schoolgebouw. De gemeente wil voorkomen dat het nieuwe schoolgebouw niet open kan. Het weer, eerst veel bewolking, later wat zon en uiteindelijk 10 tot 15 graden. place. I was hanging around where the love was profound and bold. It's too much too soon.